Dit is door Albegens met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft 200 miljoen euro uitgetrokken om groentetelers te compenseren voor de schade die ze hebben geleden door de EHEC-bacterie. Dat is 60 miljoen meer dan wat er aanvankelijk was gereserveerd. Het bedrag is verhoogd omdat een aantal landbouwministers de eerder afgesproken 150 miljoen te weinig vond. Voor de telers van komkommers, paprika's, tomaten, courgettes en sla betekent het dat ze bijna de helft van de schade vergoed krijgen. Tot nu toe zijn er 37 mensen overleden door besmetting met de EHEC-bacterie, vrijwel allemaal in Duitsland. autoriteiten zeggen dat de crisis nu onder controle lijkt. Het aantal nieuwe besmettingen neemt af. De EU-ministers van Financiën hebben tijdens informeel overleg in Brussel nog geen knopen doorgehakt over extra steun aan Griekenland. Volgens minister De Jager kan dat ook nog wel even duren. Zondag en maandag wordt er verder gepraat. De jager is eventueel bereid de Grieken nog eens financieel te steunen. Maar dan moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen meedoen. Daar is wel wat steun voor, maar veel andere Europese landen en ook de Europese Centrale Bank zijn er tegen. Ze zijn bang dat banken omvallen als ze worden verplicht schulden van Griekenland kwijt te schelden. Griekenland zou nog eens 85 miljard euro steun moeten hebben. De Tweede Kamer staat voorlopig in meerderheid achter de jager. In New York zijn 26 mensen gearresteerd op verdenking van het handelen in kinderporno. De verdachten zouden tienduizenden beelden hebben verspreid via internet. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om beelden waarop te zien is hoe kinderen worden misbruikt. De verdachten zouden de beelden hebben verhandeld op een manier alsof het voetbalplaatjes waren, zei de officier van justitie. Alle foto's en video's waren zorgvuldig gesorteerd en opgeslagen op een online netwerk. De politie in New York kon de verdachten aanhouden na maandenlang onderzoek. Het weer vannacht helder en droog. Overdag eerst zonnig. In de loop van de middag vooral in het binnenland kans op buien.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 Where the party at? Oh my God. Uh, where the party at? Where the party at? If the party's playing, let me hear you say. Never gets that you really coming as is. Do rags and tens, I'm rolling fast is.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 If the party's where you're at, let me hear you say. throw them up. Right side, just put your hands up, throw them up. Everybody put your hands up, throw them. When the beat comes back around, everybody do the yeah.